Nou, is dat al geleden, mensen. Ja, hè? Ja, nee. Dit is Radio 501. Donderslag! Donderslag op donderdag bij heldere hemel. Met Rogier van Diesveld. Radio 501. Zo, nou, daar ga ik je even voor zitten. Wel, wel. Gaat u weer van die leuke grappen maken? Ja. Radio 501. Is Radio 501. Dit is Donderslag op donderdag bij Helder Hemel. Het is vandaag 11 juli 2013 en dit is aflevering 169 van Donderslag. Zuster, zuster, hij doet het weer. Hartelijk welkom bij een gloednieuwe aflevering van Donderslag. Ik ben bij jullie van thee tot bier. En deze nieuwe donderslag die komt vandaag ook weer uit Studio 11. Eh, vandaag de eerste zomereditie van Donderslag. Dat moet ik er eventjes eh, toch wel bij zeggen hoor. En als je op je vakantiebestemming bent, eh, luister dan tot 24 uur vannacht. Want Radio 51 is er ook vandaag weer tot spookuur. En misschien komt er nog veel meer zomers, zomerse muziek langs op jouw radio tijdens jouw vakantie. Vandaag eh, heb ik voor jullie weer veel muziek en ook eh, zomerse muziek. Dat had ik natuurlijk al beloofd eh, met de zomereditie. En dat allemaal van Tetel Bier en de muziekagenda hoor je straks in het tweede uur. En de donderdisc is vandaag van Sticky Fingers en heet Cloud and Cream. Die heb je net in het eerste uur, in het openingsuur van deze Radio 5 Leen Daverende Donderdag kunnen horen. En die hoor je straks ook weer in het tweede uur van Donderslag. Natuurlijk heb ik eh, zoals altijd om ongeveer tien over twee Rob die weer aan de telefoon. En dan gaat hij wat ontsluieren van de fabuleuze platenkeuze En die hoor je straks om half bier. En ook eh, vandaag is hij weer onze vaste columnist Theo Vriet En hij is met een nieuwe Blabla blog om half drie. En ook deze week gaat weer op internet een gerucht rond. Eh, Theo wordt beticht namelijk van een scheve kop. En wie heeft er oren naar? Ja, dat is de vraag. Eh, en deelt Theo nou een hoek uit? Nou, hoe dat precies allemaal in elkaar zit, dat hoor je straks om half drie. Want dan gaat Theo het allemaal vertellen. Je kunt me e-mailen. Stuur je e-mail naar rogierradio Achtergrondinformatie over donderslag kun je vinden op mijn weblog. Ga ervoor naar rvd501.wordpress.com. E en eh, op Facebook ben ik ook te vinden onder de naam uh, RVD 51 en ook op Twitter met dezelfde naam RVD 501. Zo, en dan is het nu tijd voor de eerste plaat van Donderslag. En deze plaat was vorige week te horen als de Donderdisc en die heet Cat Ready van Congo Natty. Oh die van Disfeld weet ook alles van muziek, weet je. Maar dat ga je allemaal willen weten, jongen. funny. even na tweeën. En dan hebben we natuurlijk weer tijd voor onze vaste platenkeuzelaar Rob Rikaar. Hé, hey, dat lijkt wel, te rijmen. Ja. Ja, en eh, die gaat weer wat eh, hinten en tippen. Voor eh, de platenkeuze straks om half bier. Ja. Geweldig dat je er bent. Ze? Ja. Want het is een ze. Is een, nou was, een Engelse singer-songwriter. Ja. En ja, ze heeft wel wat hitjes gehad in de jaren tachtig. Dat ben je niet. Ja, en eh, ja, ze is uh, overleden inmiddels. Ja. Een beetje doodgevaren door een speedboot. Oh, wacht even, ja. Ja, nou, dan moet je het wel weten. Nee, ja, ik ken het voorval en er hoort ook een naam en de zangeres en alles bij. Maar ik kan er even niet op komen. Ah, nou, dan heb je nog een uurtje de tijd. Dus de mensen kunnen daarop googelen? Ja, dat denk ik wel. Oké. Ga ik een plaatje draaien? Ja, vind ik toch wel leuk. Jij draaide vorige week als platenkeuze eh, blues van eh, Kent Heat. En ik denk, ik draai nou een bluesplaatje voor jou. En het is van een Nederlandse band. Of een, eh, het is eigenlijk een duo. En die heet Damned and Dirty. En het nummer heet When the Devil Got Your Name. Ik spreek je straks om half vier. Every morning hold the rooster crows I hear out knock knock knocking on my bedroom door. It ain't easy. Comes calling, he won't go away. I got a Duke joint juicer with a heart full of soul. I got a Hellcat squeeze dripping jelly roll. I'm all aboard with Man. He gonna take you down. The devil come calling somebody else. is tijd om een eh, serie zomerhits de revue te laten passeren. Zomerhits die in mijn eh, zomerprogramma's op Radio 501, maar ook op Skyfinger Radio zijn langsgekomen. Ga er even voor zitten, want hier komen de zomerhits. Tijdens de Olympische Spelen in China werd als herkenningsmelodie eh, van Studio Sportzomer een plaat gedraaid van de Taiwanese zangeres Jolin Chai. En die heet Love, Love, Love. De beste zomerhits aller tijden. Nummer 1. Love, love, love. zomereditie van 2011 draaide ik de zomerhit van de Franse zangeres Zas. En die heet La Longue de la Route. De beste zomerhits aller tijden.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 C'est con, Ce con peut-être con, car l'autre n'est que le reflet de ce qu'on se fait à la la faire à paper. Si nos schémas veulent bien ne pas nous figer, c'est le début de nos rêves qui tendent à se confirmer. C'est con peut con à se cacher de soi-même. C'est con, c'est con peut-être con, car l'autre n'est que le reflet de ce qu'on se fait à couvert. Tijdens de Europese kampioenschappen voetbal van 2008 draaide Studio Sportzomer Wan niet jetzt Wanda van de Zwitserse Sina. En ze zingt het in het Zwitsers-Duits. En dat is een beetje dialectisch Duits eh, als je het vanuit eh, het Duits eh, bekijkt. En als je de tekst leest, dan is het nog redelijk te volgen. Wan niet Jets Wanda betekent zoiets als als het nu niet is, wanneer dan? De beste zomerhits aller tijden. Nummer 3. schnell ins Dorf. Ob du etwas willst, hab ich dich gefragt. Hab die Bohrzeuge da und bei uns auf die Straße. Da hab ich das Auto voll gedankt und bin auf die Bank. bist sicher geflucht, weil du nichts Nacht hast verkommen. Zet je klik zelf in haar hand De hemel is blauw, het is uit Ik vraag me waarom ben ik niet zo veel langer hier 2010 werden de wereldkampioenschappen voetbal in Zuid-Afrika gehouden. Studio Sportzomer had toen een song van Mafiki Solo en die heet Maribi. De beste zomerhits aller tijden. Nummer 4. had ik in de zomeredities van Donderslag op Radio alleen het nummer Bombezee de Marseille als zomerrit. En die is van de Franse band Moussou. Nee, ik moet goed zeggen. Moussou. T. Elie Jovan. De beste zomerhits aller tijden. Nummer 5. On va se passer de soirée, bleu d'un vieux stylo. Au bord de l'eau, je t'écris un mot, rien qu'un oiseau qui me surveille. Je pense à toi, bon baiser de Marseille. Si je pouvais seulement, rien que pour un coup moment t'envoyer un coin d'Asie sans nuage, de mettre dans un colis, un tout petit peu d'ici, un peu de vent et de d'ivage. À l'encre d'un vieux stylo, au bord de l'eau, je t'écris un mot, rien qu'un oiseau surveille. Je pense à toi, bon baiser de Marseille. Je connais bien cet endroit où l'on marche dans le froid, où l'on se bat pour gagner sa vitesse, où le soir au creux du lit, on se dit quelle folie d'avoir laissé les couleurs de l'infance l'eau, je t'ai qui un mot, rien qu'un oiseau qui me surveille. Je pense à toi, bon baiser de Marseille. Je le sais, tu n'y payes, tu mènes une vie de chien. Faut s'exiler, c'est devenu la règle. Si tu pouvais tout lâcher Je partis te chercher, te ramener au pays des collègues. Tot zover dit kleine overzicht van de speciale zomerrits. Deze zomer zal niets meer hetzelfde zijn. is Radio 501. Is Radio 501. Nu op Radio 501. Blabberblog. De Blablablog van Theo Verriet. Blablablog.nl, 11 juli 2013. Rotvent. Koffie zwart, 1-1. Gewone sterkte. Ik kijk in de spiegeling van de koffieautomaat naar mijn nieuwe bril. Waarom zegt nou niemand er iets van? Mijn collega's zien me dagelijks. Het zou hen toch op moeten vallen? Een kuch naast me. <clears throat> mijn manager kijkt me lachend aan vraagt zich vast af wat ik vreemd sta te poseren voor het apparaat. Ik verzin dat ik een deuk in mijn hoofd zag. Als ik goed kijk, zie ik ook echt een deuk. Damn, alsof die deuk die ik zaterdag in mijn ego opliep al niet groot genoeg was. Ja, ik had eigenlijk wel een complimentje kunnen gebruiken vandaag. Dat komt allemaal door die bril. De opticien stelde hem nog even voor me af, bril op mijn neus en kijk in de spiegel. Ik dacht alleen maar, staat je goed Theo? Maar de opticien verpestte de pret door te stellen dat mijn oren niet op gelijke hoogte aan mijn hoofd vastzitten. Ik kijk nog een keer naar mezelf, hij heeft gelijk. En je rechteroor zit ook nog eens veel verder naar voren dan die ander, kraait ik opticien. Die nu echt op moet passen dat ik hem geen hoek geef. Daarna legt hij mijn bril op tafel en zegt: Zie je, helemaal scheef. Maar dat is dus helemaal normaal, want jouw hoofd hoef je je geen zorgen over te maken. Nee, over de bril niet, nee. Drop lul, bril smurf, rot Dit was Theo Verriet. Meer informatie blablablog.nl Radio 501. 501. The heartbeat of internet radio. Dat was de blabla blog van Theo Vriet. En dan eh, nu muziek van Jos Rouse van zijn nieuwe album The Happiness Waltz uit 2013. Dit is Startup Family. So we go through history. Pictures on a mantelpiece. A walk around the garden. gives me all her fantasy. She's never one to burden. I never seem to care. Then we throw our arms up in the air and say, Ooh, you've seen a lot of bad times. Ooh, right now would be a good. happened oh so suddenly. Moved to a place on Henry Street, a beautiful view of the garden. I'm working on my masterpiece. One of these days I'll get some sleep. She's picking out the curtains. My hair is turned to grey. But it doesn't matter anyway. We say, Ooh, we've seen a lot of bad times. Ooh, right now will be a good time to turn it around and start up a Een prachtig mooi album, daar moet je echt even naar gaan luisteren. Justin Hulsey, wie kent hem niet? Ja, misschien helemaal niet. Van hem heb ik nu How You Never Knew. Love is a science at best It's a long and bloody mess But no one's gonna stop you Lose You're all Is gonna lose till one day you find that you just can't afford to. One day I'm gonna run away, cheat on the sun and elope with the rain, array myself of all the stars, cause I'm lonely and thirsty between the bars. But you had to go and shoot me down, didn't you, lady? Well, how? see. Cause you can't say the right thing. Years go by in a couple of days while everyone waits for something to change. Lock it and leave it behind. shoot me down Leslie. En nu een oudje van Nina Simone. and he danced for you. out With silver hair, a ragged shirt and baggy pants. The old soft shoes. jumped so high. Then he lightly touched the ground. I met him in a cell in New Orleans. I was. looked at me to be the eyes of age.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 says I think it's not too bad. Let me take you down, cause I'm going to strawberry fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry fields forever. it's me. But you know I know when it's a dream. I think I know, I mean, uh, yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Let me take you down, i I'm going to Strawberry Fields. nothing is real. Nothing to get hung about. Strawberry fields forever. Strawberry fields forever. Strawberry fields forever. En On ira Een prachtig, mooi eh, zomernummer. On ira écouter Harlem au coin de Manhattan. On ira rougir le thé dans les soukas Amman. On ira nager dans le lit du fleuve Sénégal. Et on verra brûler mon sous un feu de Bengale. On ira gratter le ciel en dessous de Kyoto. On ira sentir Yobat au cœur de Janeiro. On lèvera nos yeux sur le plafond et on lèvera nos verres dans le café Pushkina. Ah, oh, quelle est belle notre chance aux mille couleurs de l'être humain, mélangée de nos différences à la croisée des destins. Vous êtes les étoiles, nous sommes l'univers. Vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. Vous êtes mille pages et moi je suis la plume. Oh, oh, oh, oh, oh. oh. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Vous êtes le rivage et moi je suis l'écume. On dira que les poètes n'ont pas de drapeau. On fera des jours de fête autant qu'on a deux héros. On saura que les enfants sont les gardiens de l'âme et qu'il y a des reines autant qu'il y a de femmes. On dira que les rencontres font les plus beaux voyages. On verra qu'on ne mérite ceux qui se partagent, on entendra chanter des musiques d'ailleurs. nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Vous êtes le rivage et moi je suis l'écume. vous êtes les étoiles, nous sommes l'univers. Vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. Vous êtes mille pages et moi je suis la plume. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. êtes les saisons et nous sommes la terre. Vous êtes le rivage et moi je suis l'écume.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 Maar die stok, oer de sleer, fuck, ik heb nooit beveerd. Maar het is omdat mijn beppen vieze kleding niet waardeert. Jujete. A biografia ujete. Ik zelf jete. A biografia ujete. Ik was op graf ujete. Laten nog op veel jete. Ik wil veel jete. Ah joh, met dat nou leuk hè? ik wil gewoon mijn stok om je sleet springen en dat en alles. Ik wil hem even dwalen en dan zeg ze nee. En dan zeg je wel en dan vind je helemaal niet leuk. Dan zeg ze, get goed of zo. Get goed. Moest janken. Is de beste sissy of zo. En dat zou zo wat je mij, no? Dat ze gewoon. Nou, dat vind ik net normaal, hè? Come on. Boys, you know Come on, van deze week is tot vrijdagavond 9 uur Virol Jeppe eh, van Auke Tjibbe. En Arwin Tamiga maakt zoals gewoonlijk morgenavond in zijn wekelijkse show On The Rocks weer een gloednieuwe plaat voor je hoofdbekend En dat doet hij zoals iedere week even na negenen. On The Rocks kun je wekelijks op iedere vrijdagavond horen van 8 tot 10 op Radio 501.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 Geef veiligheid in je buurt een slinger. Kijk voor meer ideeën op langlevendebuurt.nl. En wie weet win jij de buurtprijs. Lang leven de buurt! Niet roken, verstandig zonnen, voldoende bewegen, gezond eten, op je gewicht letten, matig met alcohol. Zo wordt je lijf sterker tegen kanker.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 Het kantoor van de buurman, Koeportsplein 3 te horen. Koepotsplein 3 te horen. Kijk voor meer informatie op www.hetkantoorvandebuurman.nl Tot ziens bij Ron en Tona. Het kantoor van de buurman, het gezelligste muziekcafé van Nederland. Let op bij de jaarlijkse huurverhoging. Denkt u dat het huurverhogingsvoorstel van uw verhuurder niet klopt? Krijgt u bijvoorbeeld een veel te hoog percentage voor uw kiezen? Maak bij twijfel altijd bezwaar. Check het huurverhogingsvoorstel van uw verhuurder op woonbond.nl. Het is nu drie uur. Drie uur.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 Dan was morgen, morgen waarschijnlijk weer zo'n dag. tweede uur van deze donderslag. En ik ben er ook vandaag weer tot 4 uur. Voor de luisteraars die net inschakelen, je luistert naar de Radio 501 Daverende Donderdag van 11 juli 2013. Eh, en ik ben vandaag druk bezig met aflevering 169 van Donderslag. Straks de gloednieuwe donderdisc en de platenkeuze voor Rob En ook weer eh, als laatste in dit uur de muziekagenda. Eh, blijf lekker bij tot bierduur En straks ook na bierduur kun je nog steeds naar Radio 5 alleen blijven luisteren tot 24 uur vannacht. We gaan eh, even het spoorboekje doornemen. Altijd eh, prettig om te weten wat er zoal aankomt de komende uren, lijkt mij. En dat zijn nog heel wat uren, kan ik je verklappen. Hele mooie uren ook. straks hoogtijd voor Hoogland van 4 tot 6 met Gijs Hoogland. En dan van 6 tot 8 hoor je Rasta Buddy met Dreadlock. En uh, van 8 tot 10 hoor je Johnny voor het weekend met Johnny van Horen. En daarna is het eh, hip-hop tijd met GB Style in het programma Geluid uit de Bunker. En dat hoor je van 10 tot middernacht. Dus van 10 tot 12. Ik startte dit twee eh, tweede uur van deze donderslag met muziek van De Dijk. En het nummer heet Ik kan het niet alleen. En de donderdis die komt er zo aan. Maar eerst muziek van de Buena Vista Social Club uit Cuba. Dit nummer heet Chan Chan. Disc is vandaag tot middernacht Cloud and Cream van de band Sticky Fingers. discriminate, baby. Love my way, you. You should have stared into the 12 uur vannacht.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 Où sont les hommes qui pour rester debout effacent leur passé rongé par le remords où sont les hommes qui pleurent dans les larmes et demeurent leur pâle l'ultime souffrance Où sont les hommes qui savent pour neuf et donner à leur vie l'espoir d'une autre chance Où sont les hommes Où sont les hommes qu'ils ont dans le cœur. Où sont les hommes qui plongent sa s'allongent sur le corps d'une femme pour annihiler sa peur Où sont les hommes qui marchent, qui font taire et les lâchent Ils ne marchent pas leur monde jamais. Où sont les hommes qui laissent entrevoir ce qu'ils ont de plus noir Ils livrent leurs secrets. Où sont les hommes Où sont les hommes qui deviennent fous pour l'amour d'une femme Où sont les hommes qui continuent de croire en celui que partout tous les autres condamnent Où sont les hommes qui lèvent leurs yeux et leurs mains vers le ciel implorant le pardon Où sont les hommes qui quand ils parlent à Dieu sont prêts à écouter un jour ce qu'il répond Où sont les hommes Où sont les hommes Patricia Kaas op Radio 59. Ik kwam er niet meer toe, aan toe om dat even te zeggen. Patricia Kaas, de Française. En het nummer heet Où sont les hommes? Oftewel, waar zijn de mensen of waar zijn de mannen? Een bikini en slippers. Dat is alles wat ik nodig heb. Vakantie, echt nu. Dit is Radio 501. Is Radio Ik heb wel eens gezegd, eh, de Rolling Stones die, uh, nee, donderslag zonder de Rolling Stones kan ik me niet voorstellen. En vandaag zijn ze er ook weer bij. Eh, van het album Sticky Fingers is dit het nummer Wild Horses. make me. En dit is de eh, The Woodpile, zo heet het nummer. En het is van Frightened Rabbit. Far from the electric floor Frightened Rabbit is de band. En we hebben iets heel nieuws. Uit 2013 is de single van Jack Johnson en zijn album.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 Hij eh, heeft eh, zijn platenkeuze klaar liggen. En eh, ik heb geprobeerd om erachter te komen. Ik heb geen tijd gehad om te googlen. De luisteraars misschien wel. Ehm, ze was overvaren, hè Rob? Ja, ze is, ja, dat is allemaal een beetje mysterieus. Hadden ze een, een, ruzie of zo? Nee, nee, nee, nee. Het was een of andere man in een speedboot. En ja, hij zei dat, dat, dat een van zijn bedienden eh, aan het roer stond toen, hij, eh, toen het gebeurde. Ja. Eh, maar getuigen zeggen dat hij zelf voer. Dat hij veel te hard voer. En bovendien op een gebied waar hij helemaal niet mocht varen. En waarschijnlijk ook nog met een slok op. Eh, nou, dat staat er niet bij. Oké. Eh, in ieder geval, eh, nou ja, Kirsty McCall die kwam, want die is het dus, hè. Die oh, was aan het duiken. En die kwam boven en die wilde haar zoon redden. En dat is gelukt, maar daarbij is ze zelf door die boot geschept. Ja. Maar voor die nou, tijd zong ze nog. Had ze geen Meestal hebben ze eh, duikers, als die gaan duiken, hebben ze zo'n boei boven water drijven. Ja, zoals een gebied waar helemaal niet gevaren mocht worden. Dus, ja, eh. ja, ja, ja, En eh, was dat eigenlijk in Engeland? Nee, toch? Nee, Mexico. ja, wel zeggen. Nou ja, die moet je nu opstarten. Ja, en hoe heet dat nummer? Ja. Oh, sorry. dat, dat heet Happy. Oké, nou spreek ik je volgende keer weer. Ja, dus mag ik hem nog even aankondigen? Ja, nou, ja, doe maar. Ja, tuurlijk. Ja, oké. ja, even officieel. Luisteraars, uh, Kirsty McCall met het nummer Happy van de LP Kite. En die is uit 1989 en die is opnieuw uitgebracht in 2005. Oké, okay. spreek je volgende keer. Tot volgende keer. De platenkeuze van Rob keuze van Rob Kirsty McCall. En die kennen we natuurlijk van Elvis en de Chip Chop. En eh, dat is een bekende hit geweest. En de meeste mensen die dat gevolgd hebben, die kennen dat nummer natuurlijk. Eh, Wild Horses, eh, nu in de uitvoering van Gino Vanelli. Net hadden we hem van de Rolling Stones. Maar die twee nummers hebben niets met elkaar te maken. En die twee nummers zijn ook door hele andere personen geschreven. Gino Vanelli. beautiful sound. But it's me and you in a five bed truck in a full red Redmond, just my luggage. A hundred miles out of town. You can call me fool, you can call me blind, you can call it quits. Can't hear a word that you say. en een zwembad. Vakantie, echt nu! Pak je koffers. Radio 501. We gaan eventjes naar Roger McQueen en Calexico. One more cup of coffee for the road. Your breath is sweet, your eyes are like two jewels in the sky. Your back is straight, your hair is smooth on the pillow where you lie. But I don't sense affection, no gratitude or love. Your loyalty is not to me, but to the stars above. One more cup of coffee for the Jesus' kingdom, so no stranger does intrude. His voice it trembles as he calls out for another plate of food. future like your mama and yourself. You've never learned to read or write, there's no books upon your shelf. And your pleasure knows no limits, your voice is like a lark. But your heart is like an ocean, mysterious and dark. het laatste kwartier van deze donderslag toe. En eh, ja, nog een paar mooie nummers en dergelijke. En de agenda komt nog langs. En eh, dit is weer een mooi nummer van Justin Halsey. En het heet You Thought Me How To. cost and to feel so forgotten and lost all at once is this my inheritance zonnebril. Hij is nog op mijn sterkte ook. Een zonnebril. Oh, Heel blij mee. Vandaag is het 11 juli en ik heb natuurlijk voor deze datum en vanaf deze datum weer een nieuwe donderslag muziekagenda. Pak pen en papier voor als je wilt meeschrijven en dan ga ik nu beginnen met de agenda. Op vrijdag 12 juli treedt Steven Wilson op in de Dommelszaal van cultuurpodium De Boerderij in Zoetermeer. Hij is vooral bekend als zanger en gitarist van de Britse progressieve rockband Porcupine Tree. En 12 juli dus, en de aanvang is half negen. En ook op 12 juli treedt eh, Ricky Lee Jones op in Paradiso in Amsterdam. Dit is een concert met zitplaatsen en de kaartverkoop is op 13 april begonnen. Op zondag 14 juli geeft s werelds eerste supergroep Crosby, Stills, Nes en Jong een nu al bijzonder concert in het World Forum Theater in Den Haag. De aanvang is kwart over acht en de entree is 69, 79 en 89 euro exclusief servicekosten. Tony Joe White speelt op 17 september in de Oosterpoort in Groningen. Op 19 september kun je hem zien optreden op cultuurpodium De Boerderij in Zoetermeer.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 Waarop Walter Trout de legendarische bluesman uh, Luther Allison eert. Op 19 november speelt Walter Trout in Tivoli Utrecht en hij zal muziek van Allison laten horen zaal open om half acht en de aanvang is half negen. Tot zover deze donderslag muziekagenda van 11 juli 2013. Als je agendatips hebt voor de periode na 18 juli, stuur die informatie dan naar rogier.radio501.nl. Ook kleine optredens in plaatselijke cafés kunnen worden doorgegeven. En dan nu tijd voor de laatste plaat van deze donderslag. Steven Wilson treedt namelijk morgenavond op in Zoetermeer en van hem komt de laatste plaat van Donderslag, Abandoner. The donderslag. Op donderdag. Oh, de hemel! Donderslag. Yeah. Rogie, bedankt. Rogie, bedankt. Yeah. Opgelucht? Echt? Opgelucht? Ja. De klok hier in Studio 11 slaat wij naar bieruur en dan is aflevering 169 van Donderslag ook weer gebeurd. Maar blijf lekker luisteren, want er gebeurt gelukkig op deze daverende donderdag nog veel meer op jouw Radio 501. We schakelen namelijk eh, om bieruur over naar Studio de Bierkaai. En daar gaat de Radio 501 daverende donderdag gewoon verder. En dat zoals altijd tot spookuur. <laughs> <laughs> Je kunt me weer e-mailen, dan stuur je ervoor een e-mail naar rogier.radio501.nl.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 En ook Rob Ricard en Theo Verriet bedankt. En de luisteraars thuis op het werk en onderweg rijdend of in de file. Ook vandaag allemaal weer bedankt voor het luisteren. We schakelen naar de piepjes over naar mijn collega Gijs Laagstreepje Hoogland. En hij staat achter de microfoon te popelen om te beginnen. Maar het is iedere week weer hetzelfde liedje met Gijs. Maar ja, het is dan ook wel weer hoog tijd voor Hoogland. Maar eerst nog even een Klaasje. Klaas kreeg een kind van zijn moeder met kleertjes en al. Het liep ook al en het at. Een cadeau als je van kinderen hield. Met dank aan Nico Dijkshoorn. Ik ben er aanstaande zaterdag weer van 12 tot 2. En natuurlijk ook volgende week met donderslag op dezelfde dag, dezelfde tijd, dezelfde zender Radio 501. Veel plezier met Gijs Hoogland, met Hoogtijd van Hoogland. En eh, voor wat mij betreft, tot de volgende keer. Hoi Rogier, Karianne hier, bedankt donderslag op donderdag bij helder hemel. And in the end. wat was het overweldigend, hè? Ja, hartstikke leuk gewoon. En ook uniek, gaaf en onvergetelijk. Leuk, hè? Ja, bijzonder. Ik bied de helft. <laughs> Ze biedt de helft. Heeeeee! Heren, heren, vlucht! We beginnen aan de andere zijde! Oh, verdomme, we moeten de mensen wel denken!